Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft vannacht opnieuw de handen vol gehad aan illegale feestjes. Bij Geulen in Zuid-Limburg is dat stonden dik 100 bezoekers te feesten tussen de bomen. We zijn de locatie eigenlijk op twee, eh, op twee manieren zijn we erbij uitgekomen. Aan de ene kant eh, hebben wij diverse meldingen van geluidsoverlast gekregen. Maar daarnaast hebben wij ook informatie gekregen van mensen eh, die, waardoor wij wisten dat er mogelijk een feest in voorbereiding was. Agenten hebben ongeveer 100 feestgangers op de bon geslingerd. Ook zijn 11 mensen opgepakt omdat ze geen legitimatie bij zich hadden. Bij Amsterdam werd een Halloweenfeestje afgekapt. Daar zaten zo'n 70 mensen in een vakantiehuisje voor 8 personen. Orkaan Goni richt veel ellende aan op de Filipijnen. De orkaan is de zwaarste van de afgelopen jaren. Er zijn al zeker vier doden gevallen. Het land heeft door de zware windstoten die de megastorm veroorzaakt ook last van overstromingen en modderstromen. In Didam in Gelderland is een auto een huis ingereden. De voorkant van het huis is helemaal vernield. De brandweer kon nog maar net voorkomen dat de woning instortte. Waardoor het mis is gegaan is niet duidelijk. Volgens de brandweer was de bestuurder van de auto niet onder invloed. En ook Engeland neemt nieuwe coronamaatregelen. De besmettingscijfers zijn er hoog en dus gaan veel plekken de komende vier weken weer op slot, maakte premier Johnson gisteravond bekend. Ze gaan niet terug naar de volledige lockdown van een paar maanden terug, maar er moet wat gebeuren, zegt hij. We're not going back to the full-scale lockdown of March and April, but I'm afraid the basic mesh is the same. Stay at home, protect the NHS and save lives. Blijf thuis, bescherm de zorg en red levens. Dat hopen ze te doen door tot december alles te sluiten... behalve scholen en de kinderopvang. Het weer nog, nu nog wat opklaringen. Later trekt het op de meeste plekken dicht. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. En aan de kust zijn er harde windstoten. Het is niet koud, een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de N200. Vanuit Amsterdam naar Halfweg kom je in 2 kilometer file tussen de aansluiting met eh, de A10 en Halfweg.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 We've only tasted the wine try. Oh, wait till your charms are right for these arms to surround. sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Ooh, the best is yet to come, come today. luisteraars. Wederom een uitzending van ZFM, oftewel ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. The best is yet to come. Mooier kun je de dag niet beginnen, denk ik. Wat gaan we doen eh, vanochtend? De uitzending eh, zal volledig in het teken staan van albums die dit jaar zijn uitgebracht. Platen die putten uit de rijke traditie en tegelijkertijd wel van deze tijd klinken. En ik begon met Kenny Washington. Niet de drummer, maar een onbekende zanger uit... Eh, geboren en getogen in eh, New Orleans, maar tegenwoordig actief in de Bay Area. En eh, hij is 63 jaar oud en heeft eindelijk een debuutalbum afgeleverd. vandaar de titel van het album What's the Hurry? ja, haast had hij dus niet. Een hele puikenplaat, een soulvolle vertolken van eh, jazz standards... in de traditie van Nat King Cole, Johnny Hartman. Echt eh, een geweldige geweldenaar deze man, Kenny Washington. Ga hem eh, maar eens opzoeken, ga hem beluisteren. Thank you. New York en Parijs... uiteindelijk in eh, Italië, in eh, Bologna beland. En dan heb ik het over Barend Milhoff, de Nederlandse saxofonist... die ook een eh, plaat heeft uitgebracht eerder dit jaar, Fair Play... stevig geworteld in die jazz-traditie. Dit nummertje, ja, eigenlijk speciaal voor de liefhebbers van Stan Getz... denk ik, die geest waaide wel een beetje rond op dit nummer... Pariso, Barend Middelhof. Benny Goodman bij je in de huiskamer stond... Ken Peplowski, die virtuoos op eh, de klarinet te vinden op het album van Christian Zenger... de Duitse swingende pianist die een album vol met eh, standards en een paar originals eh, heeft afgeleverd. Dat album dat heet I Follow My Secret Heart. En het nummer, een klassieker uit de jaren 30. De Carioca, ook bekend geworden in uitvoering van Dizzy Gillespie volgens mij. De Carioca verwijst naar de inwoners van Rio de Janeiro, als ik me niet vergis. Vandaar dat eh, Latijns-Amerikaanse ritme. Onder de luisteraars van eh, ZFM, ZFM Jazz... bevinden zich vele liefhebbers van Gary Mulliken en Chad Baker. Dus ik dacht, laat ik eens een nummertje zoeken van een hedendaagse plaat. Van een plaat die dus in 2020 is uitgekomen. Die daar een beetje aan refereert. Die die sfeer weet op te roepen. Nou, ik heb er een gevonden. De Marquise Fumo Express. De Bakers Mulligan heet het nummer. jaren 50, jaren 60 sounds... refererend aan uh, Mulligan en Chad Baker... van de hand van eh, eh, John Fumo, de trompetist en flugelhornspeler, en Don Marquis, de saxofonist. En ze spelen ook allerlei andere instrumenten op dat album. Echt een ja, vrij album, heet Faal Under Cool. John Fumo, Don Marquis. beste debuutalbum van dit jaar staat misschien wel op naam van een Rus, van de bassist Igor Kogan. En die belandde via Israël uiteindelijk in eh, New York, in Amerika. En daar nam hij, ik denk dat hij inmiddels een dikke veertiger is... Eh, zijn debuutalbum op. Dat heette eh, In a Big City en het weerspiegelt een beetje de sferen... van de verschillende steden en plaatsen waar hij in zijn leven gewoond heeft... En het nummer wat je net eh, hoorde heette New York Blues... met de eh, Jeremy Lapid op tenorsax en Joshua Acuiar op eh, trompet. Echt een heel, heel mooi album van die Igor Kogan. you en verlogens eh, roots niet. Ooit begonnen volgens mij in een van de laatste bezettingen... van eh, Art Blakey's eh, Jazz Messengers in de jaren 70. En op dit album, dit nieuwe album van hem... teruggrijpend op die hardbop van die Art Blakey. De song heette Condition Blue. Dat is volgens mij een nummertje van Jackie McLean. En het album heet Keeping It Real Bobby Watson. Je luistert nog steeds naar ZFM... ZFM, ZFM Jazz. Ehm, ik doe vandaag een greep uit albums uitgekomen in dit jaar 2020. Ook eh, van de volgende man, een Nederlander. Een eh, enorm talent op piano, Robert Koemans. Robert Koemans, geboren en getogen in Den Haag. Inmiddels uh, woonachtig in Rotje Knor. En een uh, debuutalbum heeft hij afgeleverd... waar hij echt eh, heel trots op mag zijn, denk ik. Heel sfeervol album dat af en toe... een beetje de sfeer van een, van een Brett weet op te roepen. In, in de gaten houden dus die gast Robert Koemans op piano. En hij werd trouwens bijgestaan... Moet ik even kijken. Door Willem Romers op drums. En ik denk een Italiaan, Alessandro Fongaro op eh, bas. Fraai baswerk was dat ook. Ja, de tune van de Top 2020 Cover-Up Jazzy Covers van nummers uit de top 2000 uit het jaar 2019. Daar was ik mee begonnen in het pre-corona-tijdperk op onze zaterdaguitzendingen. En dat eh, sloeg erg aan, ver buiten de grenzen van eh, Zandvoort. Dus daar wou ik toch eh, wel mee doorgaan. En ik heb weer een mooie interpretatie gevonden van een heel bekend nummer. niet echt een jazzzangeres, meer een, een blues- en soulzangeres. Betty Levette. Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. I took my broken wings and learned waited. But this moment you rise. Blackbird singing in the dead of night. took my song and wait for this moment to be free. in the dead of night. I took my broken wings and taught my own self how to fly. all of my life, I have waited for this moment to arrive. You've waited and waited and waited for this moment to be free. Nederlandse trompetist Gerben Klein-Billink. Geïnspireerd door Ak van Rooyen, Angelo Verploegen, dat soort eh, mensen, denk ik. Heeft hij ook een fraai eh, eh, album afgeleverd. Zijn debuutalbum, dat heet A Warm Breeze. Echt zo'n zondagochtend plaatje. En het nummertje wat je net hoorde heette The Way I Play. Met Rijn Godefrooy, volgens mij op piano. Um, blijven we even in Nederland. Erik Ineke, de oud-gediende, de veteraan op de drums. Heeft ook een eh, prachtige plaat eh, afgeleverd die in het teken stond van de 100ste geboortedag van eh, ehm, Charlie Parker, de icoon, de sax-icoon. Ehm, als die nog geleefd had, zou die 100 jaar geworden zijn ehm, in augustus 2020. En Bongo Beak, Beep heet het nummer waarbij die Erik Ineke ook wordt bijgestaan onder meer door Marius Beets en Tineke Postma niet de noten voor noten naspelen van eh, Charlie Parker's eh, klassiekers... maar een, eh, ja, gewoon een fraaie interpretatie die vooral de sfeer en de energie van Charlie Parker weergeeft. Bongo biep, Erik Ineke, Jazz Express. Erik Ineke, Jazz Express met de eh, Sjoerd Dijkhuizen op eh, tenorsax. Tineke Posma, altsax. Ian Cleaver op eh, trompet. En moet ik even kijken, Rob van Bavel, ja, op piano. Een heel fraai album dus van Erik Ineke. What Kind of Bird, net een paar maanden geleden uitgekomen. Ik zeg schiet met win. Ik vergat net nog te vertellen, een paar nummers geleden... dat de Betty Levet's album heette Black Birds. Eh, songs gewijd aan allerlei zwarte zangeressen. Behalve het nummertje wat je hoorde, dat was Blackbird natuurlijk van de Beatles. Binnengekomen op plek 204, 204 in eh, de top 2020 cover up. I see you watching me just like a hawk. a mind the way that you talk. you touch me, something's gotta give. Cause I live the life I love, and I love the life I live. My diamond ring, and my money too. Tomorrow night it could belong to you. Women move me, and they will. I live the life I love, and I love the life I live. I may lay a hundred on a bet this time. Tomorrow night I can cover your dime next week, baby. Well, I could be over the hill. I'm just trying to tell you people how I feel. You see me rocking as I pass you by. Don't talk about me, girl, cause I could be high. Just forgive me if you will. Live the life I love, and I love the life I live. life I love, and I love the life I live. I love the life I live. meest swingende bands. Swingadelic. Met dit keer een eh, album vol covers van juicy blues songs... van eh, Ray Charles, Count Basie en deze van uh, Allenson. Ehm, het album heet Bluesville. I Live the Life I Love was het nummertje wat je net hoorde... van Swingadelic, een band rond de bassist David Post heet die. Beste man, ik zie, we zitten alweer aan het einde van het eerste uur. Blijf ook het tweede uur bij ZFM ZFM Jazz. Eh, ik ga gewoon dan door met het draaien van albums uit dit jaar 2020. Ik eindig met een man, die, uh, ja, een Fransman, een Franse pianist. Een soort van kruising in zijn muziek van Fats Waller en uh, Thelonious Monk.